Gisteravond werd de auto van de 54-jarige Maria Burger ontdekt op het terrein van een klooster. Eerder was al haar mobiele telefoon gevonden, maar van de vrouw ontbreekt elk spoor. Burger werd woensdag uit haar woning in Heidenheim ontvoerd. De ontvoerders belden haar man en eisten 300.000 euro. De ontvoerders lieten de vrouw kort met haar man spreken en ze vertelde dat ze in levensgevaar was. De bankier legde later die dag 300.000 euro langs de snelweg, maar de ontvoerders haalden het niet op. De politie zoekt met meer dan 400 agenten en meer dan 50 speurhonden. In Lunteren zijn twee jongens van 16 en een van 15 aangehouden voor zware mishandeling. Ze zouden een kabel over de weg hebben gespannen waardoor een bromfietser van 17 en zijn passagier gewond zijn geraakt. De twee broers op de Brommer reden woensdagavond op de Dorpstraat in Lunteren tegen de staalkabel en ze kwamen ten val. De bestuurder ligt met een gebroken nek in het ziekenhuis. De Gelderse politie zoekt nog getuigen. De Ierse prijsvechter Ryanair heeft in Italië een boete van 3 miljoen euro gekregen. De Italiaanse luchtvaartautoriteiten hebben de straf opgelegd omdat Ryanair zijn klanten niet heeft geholpen toen de vluchten vanwege de IJslandse aswolk werden geannuleerd. Bijna 180 klanten hadden geklaagd omdat ze geen eten, drinken en onderdak hadden gekregen op een luchthaven bij Rome. Een groot deel van het Europese luchtruim was van 15 tot 22 april gesloten door de uitbarsting van de vulkaan in het zuiden van IJsland. Groot-Brittannië houdt er serieus rekening mee dat het Britse luchtruim de komende dagen opnieuw wordt gesloten vanwege een nieuwe aswolk. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. De minima liggen rond 5 graden. Morgen zonnige periode en dan wordt het circa 16 graden.